Zo'n coalitie kan alleen onder strenge voorwaarden... zegt het provinciale CDA-bestuur op basis van de peiling. De Brabantse fractieleden nemen nu een besluit over de coalitie... waarover al een principeakkoord op tafel ligt. Een corona-app die voldoet aan de privacy- en veiligheidseisen... zal door ruim de helft van de Nederlanders worden geïnstalleerd. Volgens het AD blijkt dat uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Vooral jongeren zien wel wat in een app die gebruikers erop wijst... dat ze in de buurt van een coronapatiënt zijn. Er is ook een groep Nederlanders die nog twijfelt... maar een deel van hen zou de app wel installeren... als mensen dan weer in grotere groepen bij elkaar mogen komen. Vergeleken met vorig jaar zijn er in maart minder asielaanvragen gedaan in Nederland. Er waren 1025 verzoeken van mensen die voor het eerst een asielaanvraag deden. In maart 2019 waren dat er nog bijna twee keer zoveel. Volgens het CBS heeft de daling te maken met de coronacrisis. Vanaf 15 maart tot vorige week was de asielprocedure in Nederland opgeschort. Sinds vorige week is het weer mogelijk om asiel aan te vragen. Grote techbedrijven profiteren van het feit dat veel mensen thuiswerken. Microsoft boekte afgelopen kwartaal een winst van bijna 11 miljard dollar, 22% meer dan een jaar eerder. Er is nu een fors grotere vraag naar Microsoft-producten als Teams en Skype. Ook Facebook lijkt te profiteren van het feit dat veel mensen thuis zitten. Het aantal actieve gebruikers steeg naar 2,6 miljard, 10% meer dan vorig jaar. Tassenmuseum Hendrikje in het centrum van Amsterdam houdt ermee op Volgens het museum dat al anderhalve maand dicht is door corona... is er niet genoeg geld om na de crisis op lange termijn door te kunnen gaan. Het weer in de ochtend en vroege middag regen die naar het noorden trekt vanuit het zuiden, later ook zon. Maar aan het eind van de middag vanuit het zuiden stevige buien met een kans op onweer.